Hij heeft al vier robonauten gebouwd en ontwikkelt nog meer robots. Van NASA is de robonaut bepalend voor de toekomst van de ruimtevaart. Omdat ruimtereizen straks verder zullen gaan dan een lage baan om de aarde. Dat het weer vannacht op veel plaatsen bewolkt met hier en daar wat regen.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 Wel is het onduidelijk hoe serieus de belangstelling is en onder welke voorwaarden een overname tot stand zou komen. Dat zei minister Verhagen tijdens een Kamerdebat over de toekomst van de autofabriek in Born. Het kabinet is bereid om Netcar tijdelijke steun te geven als er serieuze overnamekandidaat is met een goed plan. Maandag gaat Verhagen naar Japan om te praten met de Mitsubishi-directie. Verhagen wil weten onder welke voorwaarden Mitsubishi Netcar over wil doen aan een nieuwe partij. In Amsterdam zijn zo'n 70 Ajax-aanhangers opgepakt die de confrontatie zochten met fans van Manchester United. De politie dreef de Ajax-fans een supermarkt in en pakte hen daar op. Morgen speelt Ajax in de Amsterdam Arena tegen Manchester United voor de Europa League. De Australische tak van ING is voor tientallen miljoenen opgelicht door een medewerker van de bank. De vrouw, die als accountant werkte, stal in vijf jaar tijd omgerekend ruim 37 miljoen euro. Met het geld kocht ze huizen en juwelen. De vrouw is veroordeeld tot 15 jaar cel. Volgens Australische media is de fraude bij ING een van de grootste individuele fraudezaken in de geschiedenis van het land. Aan boord van het internationale ruimtestation ISS is een speciale robot geactiveerd. De Robonaut is door de NASA ontwikkeld om het werk voor astronauten van vlees en bloed eenvoudiger te maken en in gevaarlijke situaties taken over te nemen. De ISS-bemanning, onder wie André Kuipers, gaat